Een groot deel van de stad werd getroffen, net als een klein deel van Spaarnwoude en Bloemendaal. Rond 4 uur was de brand geblust en kwam de stroom weer terug in en rond Haarlem. De exacte oorzaak is nog niet bekend. De Koninklijke Marechaussee richt een nieuw team op om mensen te beveiligen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters. Het team wordt opgericht omdat de afgelopen jaren het aantal mensen dat beveiliging nodig heeft snel is gegroeid. Het aantal mensen dat wacht op een plek in een tbs-kliniek is in twee jaar tijd verdubbeld. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht niet dat er op korte termijn iets verandert aan de situatie. De inspectie waarschuwde twee jaar geleden al dat het TBS-systeem dreigde vast te lopen. TBS is een maatregel die door een rechter wordt opgelegd aan mensen die delicten plegen waarbij een psychische aandoening een rol heeft gespeeld. De beheerder van het Oekraïense hoogspanningsnet meldt dat het stroomtekort in Oekraïne nog steeds aanzienlijk is. Dat is vooral het gevolg van schade aan hoofdnetwerken door Russische aanvallen zijn nu verbruiksgrenzen ingesteld. Van de twee Syriërs die werden aangehouden in Stijn in Limburg is er één vrijgelaten. De twee broers zouden een terroristisch misdrijf voorbereiden. De oudste van de twee wordt niet verdacht van strafbare feiten, zegt het OM. De jongste is nog wel verdachte. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Het weer droog bij minimaal een graad of 6. Alleen in het zuiden valt een bui. In de ochtend ook nog wat motregen, maar vanuit het westen wordt het droog...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 Can we just talk? Talk about where we're going Before we get lost And be our thoughts Can't get what we know without knowing I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk?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 I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Zet hem op ZFM. Lots of happy little children waiting for sunrise A stocking full of candy and a big surprise Look at the happiness in their eyes They're glad it's Christmas People caroling into the night Where the snow is falling their sleigh bell rides tonight We'll snuggle to a nice warm fire I'm glad it's Christmas But before this day Happy holidays to you And for this holiday season celebration Let's lift our hands to the holy mission To say thank you Father Thank you Father Happy birthday to your son mm -hmm. Happy holidays high. There's only so much time I wanna give you mine I know I made a few mistakes Been someone that I hate Trying to heal Old habits Die trying that's real allemaal fijne dagen en een voorzitter.